gedachten zie ik het kerkje weer waar we trouwden. Ik vergeet die dag nooit meer, daar waar we samen het bootje namen. De zon ging schijnen voor jou en mij. We zijn gaan varen. kreeg ons bootje ook wel eens ruwe zee. Wij waren beiden niet meer te scheiden. Verdriet en vreugde ging met ons mee. De jaren gingen voorbij tijd voor jou en mij. We toch alles samen. Ik ben gelukkig met jou aan mijn zij. In gedachten zie ik het kerkje weer waar we trouwen. we samen het bootje namen. De zon ging schijnen voor jou en mij. We krijgen al grijze haren. Wij worden oud, maar zonder spijt. Gevaar, waarmee menig ander ons onbenijdt. In gedachten zie ik het kerkje weer waar we trouwden. Ik vergeet die dag nooit meer, daar waar we samen. schijnen.